Dit, dit is Radio 52. Radio Jouw muziek. Jouw muziek. Ho, ho, ho. Engelen. Kerstbal. Piek. kerstomaat, Kerstboom. Kerstster. Kerstboom. Kerstmarkt. Kerstmuziek. Kerstavond. Kerststukje. Kerstroos. Kerstdinner. Kerstavond. Kerstdag. De kerstgeschenk. Kerstroos. Kerstmis op jouw radio 501. Dit is radio 501. De volle laag. Maag. Uh, uh, maag. Gewoon de volle maag. 501. Ja, goedendag eh, dames en heren. Het is alweer eerste kerstdag, wist u dat? ja, natuurlijk weet u dat, want u luistert al de hele dag naar radio 501. Ja, dat wordt u de hele tijd om de oren geslingerd. Dus mocht u dat nog gemist hebben, dan zou ik even naar de audition gaan. Bekend natuurlijk van 1624 eh, eh, A. Anonieme auditions. Even kijken. Ehm, ja, eh, ja, wat is vandaag? Jingle bells. En in dat kader hebben we natuurlijk heel veel jingles. alle jingles van het afgelopen jaar komen voorbij. Zo ook deze nieuwe verse jingle. Speciaal voor u geschreven op, op, een, op een ouderwets boudoir. allen die luisteren, hoor nu toch dit liedje. Een speciaal jingletje van de volle laag In de kerstspecial op Radio 501. Dus ja, dat wordt weer doorbijten. Ja hoor, dat wordt zwaar doorbijten. Het ligt nog zwaarder op de maag dan het goer met Zware depressies of een knallende hoofdpijn. Het maakt geen malle moer uit, je mag er zijn. Jouw ja, Met de familie begin je aan het zijn, Terwijl pa nogal het vlees snijdt. Mama vruchtenbol bereidt. En je zus nog een onderwerp aansnijdt. Schal de radio veel malle liedjes, herkenningsmelodietjes. Wie had dat nu gedacht in een kerstshow? Eindelijk zit je met je bord op tafel. Het vlees groeit op de met Zet zowaar, pak je flensje aan. Je proost op een goede afloop en de volle maag. Hapje voor hapje gaat het voer naar binnen. Ma spreekt de sherry aan en zus een fles wijn. Al je kopzorgen lijken wel verleden tijd. Want nu op je eigen zender. Nog meer van al die ellende. Dat biedt zoveel relativering. Is dat niet mooi? volle, volle, volle, volle, volle, volle, volle, volle maag. Speciaal in de uitzending over Jingle Bells is dit de openingsjingle van de volle laag. Mensen van horen, blokker en zwaar. Het is weer tijd voor de volle laag en alle luidjes al daar op het web. Ook jullie krijgen een flinke man. Die plaatje draaien zit weer voor u klaar. Met fout t-shirt en vreselijk haar. Halve zolen, een geschudde broek. Echt wat je zegt, een shabby look. Een radiohoofd en een lelijke als dat maar is wat te luisteren nou, ik heb vandaag natuurlijk een kerstpak aangetrokken. Veel akkoorden eh, en nou, veel melodie. Mooi hè, mooie, mooie jingle, vindt u ook niet? Een beetje, een beetje vals gezongen. Ik weet niet wie dit heeft ingezongen, want normaal zing ik het altijd in. Ja, ik krijg natuurlijk nooit mijn jingles opgenomen, maar wordt het in één keer opgenomen, wordt het vals ingezongen. En dan weer altijd. Ja. Ach nee mensen. Wel één klinkt het vandaag. De volle laag. De volle laag. De volle laag. Jingle bells, jingle bells, jingles all the way. We duiken met z'n allen in de postzak. We duiken met z'n allen in de post. We duiken met z'n allen in de duiken met z'n allen in de duiken met z'n allen in de postzak. Wat zulden de postbezorgers afgelopen weken met zich mee? Talloze kaarten en de postzak. Talloze lieve... Wat? Oh! ze lieve mensen en ze lieve mensen en ze lieve mensen en de vuilbak. Alles weer gestuurd naar 501. 501? <laughs> Ja! 501. Ja, ha, ha, ha. Ja, we kunnen natuurlijk niet voorbij gaan aan de brievenrubriek eh, als we het natuurlijk over kerst hebben. Ja, we hebben veel kaarten binnengekregen. Eh, er stond eh, eigenlijk heel weinig in. Zoals deze kaart heb ik hier. Er staat op de voorkant vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. en met vriendelijke groeten van Harry de Jonge uit Nieuwe, Nieuwe Schans. En oh ja, inderdaad heb ik ook nog een kaart. Ehm, met de originele tekst. Prettige kerstdagen. Gelukkig jaar. Kunt u even ophouden met dat eh, achterlijke ge, Muzet, hoe heet dat eigenlijk? Muzette muziek. Ja, heeft u ook een uh, muzettenbandje? Nee, een muzettenbandje. <laughs> maar eh, nee, prettige kerstdagen, gelukkig jaar. En er staat er niks in. Ja, dat vind ik ultieme luiheid. Ik bedoel, uh, ben wel meer van jullie gewend, eh, lieve luisteraars. Oh, en hier heb ik nog eentje. Ja, van onze vaste luisteraar... Eh, eh, Ageet de Haan. Ja, Ageet de Haan uit Horen. Nou, kijk, dat wat leuk. Mensen in Horen die naar dit programma luisteren. Echt raar. Nee, dat komt voor. Uh, Ageet de Haan, hartstikke leuk dat je luistert. En we zeggen ze... Ja, we hopen, we wensen u voor het komende jaar... een gezegend jaar natuurlijk. En hopelijk ook wat meer radiotechniek. Nou, bedankt. Met vriendelijke groet van Ageta Haan. Dankjewel Ageta Haan. En zo zijn er nog meer kaarten binnengekomen, zoals deze. Eh, met, een, eh, ja, met een heel mooi teddybeertje spelend in de witte sneeuw. Eh, met daarachter een kerstboom vol met ballen. Nou, hartstikke leuk. En we zaten erop? Gelukkig kerstfeest. Nou, die kunnen we weer op onze dag steken. Want we zaten erin, inderdaad, Jaap de Heus. Haha. We hebben een brief gekregen van Jaap de Heus. Dat, dat moeten eigenlijk een jingle draaien. even kijken. Eh, nou, wacht, die, ik doe er nog even een paar. Ja, want anders denk ze ook weer, ja, waar natuurlijk eigenlijk eh, kerstkaartjes aan radiozender? Uh, eh, okay. ja, ja, deze is ook wel leuk. Er staan drie, sterren op en dan van drie van die wijze, wijze mannen op een, op een kameel. Niet op één kameel, maar drie kamelen. En wat staat erin? Ja, wensen u veel... wat? Oh, nou, die, dat gaan we niet eens behandelen. Even kijken. Ja! Jaap de Heus. Eh, dat moet natuurlijk even behandeld worden. Want Jaap de Heus moet sowieso eh, behandeld worden. Mm, ja. Eh, wacht even tot ze uitgespeeld zijn, weet u. Dat, verwacht u natuurlijk op de radio, dat nummers worden uitgedraaid. Hè, zo. Ja, het, voor het nog niet wist, dit is Jingle Bells. Jingle Bells, Jingles All The Way inderdaad. Allemaal jingles hier op Radio 501. Zolang de, eh, het uur voortschrijdt en zolang nog niet weg wordt getrokken van de desk. Goed, eh, het is natuurlijk eerst kerstdag, dus dat verwacht niet. Veel, eh, veel vrede en, en festijn. Ja, de heus heeft een hele fijne neus. Is muzikaal en weet routineus. Wat nu een flop is en wat fabuleus. Daarom nu de Jaap de Heus platenkeus. Ja, natuurlijk helemaal geen Jaap Deus platenkeuze. Maar ja, als hij een kerstkaart stuurt, dan ben ik natuurlijk niet beroerd. Trouwens, de kerstkaart komt weer uit Meidrecht. Dus ik denk dat hij weer eh, bij zijn eh, peetant vandaan is. En dat is mooi. dan kan hij weer gezellig naar de bonus supermarkt, naar haar eh, Simone kijken. Naar haar kokette borstjes, denk ik dan. hoog tijd voor weer een nieuwe jingle. Want waar zijn we eigenlijk mee bezig? En waar moet ik het over hebben? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag die speelt in het leven. En vandaar dat we even overgaan tot een moment van bezinning, inderdaad. De rondinning al hier in de volle laag, ja. Welke onderwerpen bespraken we nog niet vandaag? Zijn er nog beloftes aan de luisteraars van dit programma op 501? Schreven naar perfectie en een beetje goed geluid. Anders zet de luisteraar de computer gauw weer uit. Dan staan wij hier weer voor de hun kassenpiep. En dat is waar ik dit alles niet voor doe. Talloze rubrieken, de ene wel, de ander niet. Nou, vandaag allemaal. Dan nog de belofte voor een avant-garde lied. Dat wordt altijd spannend, waar is die cd? Waar ben ik de draad? Oh, helemaal kwijt. Wat is voor en achter? Ben ik nog wel bij machten? Te duiden voor u thuis of iets mooi is of enkel ruis. Zo ook nu ik hier zing, is dit nog wel uw ding? Lees ik uw brieven nu eigenlijk wel juist voor? Ja, want dan krijg je natuurlijk zo'n kerstuitzending. En dan moet je natuurlijk met belletjes rinkelen hier. En dan moet ik natuurlijk kerstkaart voorlezen in plaats van brieven zonder teksten erop. Ja, wat moet ik daar dan nog op reageren? Eigenlijk is dan alles al gezegd. En uh, avant-garde muziek draaien. Ja, want dat beloof je natuurlijk wel in zo'n single. Want ja, ik draai dan alle jingles, dus ook de single. Avant-garde muziek en kerst, dat gaat toch helemaal niet samen? Nou, en dat is nou precies het probleem eh, waar ik nu vandaag eh, mee zit. Dat ik denk van, ja, moet ik nou een cd erin doen? Moet ik nou, ja, wat moet ik nou eigenlijk? daagt weer mondjesmaat, ben en na alles weer op een rij. Heb mijn plaatje weer paraat, geen witje meer voor mij. de wordt de tijd rond, nou toch af die tune. Na een stuk van bezinning weer in mijn doen. Zo wordt bezinning weer bezongen. Bezon, wat geeft het allemaal zin? Dat bracht ons allen zoveel mooiers. Een fijne uitzending. Ja, en dat is natuurlijk allemaal in het kader van... Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Jingle bells, jingle bells, what more need I say? Goed zo, even kijken. Natuurlijk hebben we ook weer de Ramsplaat, want ja, ook die eh, jingle moet gedraaid worden. En ik heb een plaat uitgezocht die zo kerstachtig mogelijk eruit zag. Ik heb natuurlijk niet kunnen luisteren en dat maakt het eh, voor mij wel heel ingewikkeld, maar voor u heel gemakkelijk, want u kunt gewoon rustig luisteren en... Uh, doorschransen met die maaltijd van u. Want het is inmiddels, iedereen begint natuurlijk om half vijf al met maaltijd. Ja, ik, ja ik, had natuurlijk gehoopt rond de etenstijd, kon ik u lekker allemaal storen tijdens het gourmetten. Maar ik weet uit ervaring dat de gourmet altijd om 8 uur begint. Dus wat maakt het ook allemaal uit? U bent vast kerstkansjes aan het eten of een of ander eh, heerlijke, uh, heerlijke kerststol. ja. Goed. ja, de ramsplaat voor vandaag. Dat lijkt me wel een goed idee om die dan even in te starten. En daar een keuze in te maken met betrekking tot de jingle die eh, nu ingestart gaat worden door de radiotechniek die verzorgd wordt door mijzelf. En natuurlijk ook mede mogelijk wordt gemaakt door Armin Tamega en natuurlijk de BHV for You service. Want eh, ja, er moeten vaak eh, mensen worden gereanimeerd in de studio op het moment dat ze naar de volle laag luisteren. BHV for You en voor, voor mij. For you and for me. BHF, waarom merk ik niet gewoon BHV for You en voor me? Maar misschien te lang adres.nl ja? Mag ik? Ja. Oké. Ja. Ja, ja. Nou, ik zat even te wachten. Ziet u. Iedereen bocht. Die beat is zo dik. Ramsplaat, dit is zo'n dus lekkere ramsplaat. Ramsplaat, die voor een habbekras in het schap staat. Schap staat, ramsplaat, dit is zo'n dus lekkere ramsplaat. Ramsplaat, die voor een euro of wat naar huis gaat. Huis gaat! Ja, en dan eh, ontbreken we dit jingle-uurtje even voor eh, de Ramsplaat. Die natuurlijk ook behandeld moet worden in dit programma. Dat volle maag heet, maar dan toch ook een beetje trekjes heeft van een ander programma op Radio 501. Dat de naam weer draagt, De Volle Laag. Eh, er staat bijzonder veel informatie in deze, dit boekje ook. even kijken, kunnen we dan nog wel de titel ontwaren? Dat is misschien leuk voor uw luisteraars. Soundtrack. Oh, het is een soundtrack. Eh, kent u de film eh, Coming Down? Ja, mag ik? Nou, eh, ik, had al het idee dat het echt kerstmuziek zou zijn. <laughs> Jongen, jongen, jongen, jongen. Ja, hoe red ik me hier nou weer uit? Er staat ook bijna geen tekst in, ik kan het niet lezen oh. Zo, Last and Found, de short... Wacht, als ik dit lampje... Oh, jezus, man, een bak licht in één keer. Ja, het is een beetje donker buiten, ziet u. Um, jeetje. Is dit een soundtrack? Nou, ik wil die film ook niet zien. Daar krijg ik ook gelijk de spontane zenuwen van. Oh, die komt gelukkig nog wel tussendoor. Ehm, nou, ik had hem toch dit keer misschien wel van tevoren moeten luisteren. Ik kan, die toch niet, kan de mensen toch niet van verblijden met dit soort Het is wel avant-garde, dus wat dat betreft... Eh, dat wat moment van bezinning was ook niet nodig geweest. Maar ja, het is nou geen kerstmuziek. Dus eh, daarmee staan nog steeds eh, als een paal boven water dat avant-garde en kerstmuziek niet eh, met elkaar mixt. Maar misschien moeten we gewoon volgend, volgend jaar even of bandjes vragen om avant-garde kerstmuziek te maken. Om even het tegendeel te bewijzen. En dan weet ik zeker, dan komen ze absoluut in de avant-garde top 40 nou, eh, gezellige drum en bass muziek. Maar eh, of ik er nou heel vrolijk van word... Eh. Nou. Vindt u het, vindt u het anders erg thuis als ik even een ander nummer opzet? Ik vind het eigenlijk tien keer niks. Maar het is een soundtrack, dus ik verwacht wel dat er nog meer... Ja, dat er nog meer... Oh. Oh, misschien wordt het later, nog... later wordt het leuk. Jezus, het is wel niet geloven dat je dit allemaal zou moeten beluisteren. Dat brengen ze dan uit op een plaat. Even kijken hoor, nummer 3. Nou, dit, dit had u zeker niet verwacht toen u eh, Radio 501 aanzette. Even kijken hoor. Wat zit nou? Nou, nou, dit begint er eh, ergens op te lijken. Een beetje rust. Dat is wel fijn. Het is natuurlijk eh, een hectische tijd met al die cadeaus. En zo kom je in een, uit in, in een rustige oase van rust. Uitgebracht op CD ja, door wie eigenlijk? Dat staat er dan weer niet bij. Ja, dat zou ik ook zeggen. Zeg, zegt u mijn naam maar niet hoor. Ik wil, er niet mee, ik wil er niet mee geafficheerd worden. Eh, ik wil me niet mee afficheren. Virgin. Oh, Virgin Records. Was het niet van die goedkope eh, rommelplaten die er nog over zijn? Daar kopen ze op en dan brengen ze uit onze white label. Lost and Found. Dit is het nummer it? Nou, dat is wel leuk. Of nee, man niet nummer it. Ja, dat is jammer. Maar eh, doe maar net alsof het nummer Evan heet. Het nummer heet Evanit en dat is leuk, want u heeft natuurlijk allemaal cadeautjes onder de kerstboom staan. Of met Sinterklaas heeft cadeautjes gehad. En dan, eh, dan heb je het. Nou. Eh, ik ben niet echt onder indruk. Ik moet even compenseren met, met muziek. Ja, want je kunt het moeilijke muziek noemen dit. En ontbreken we dit jingleuurtje even met gezellige echte kerstachtige muziek die dan toch geen kerstmuziek is. En ook geen avant-garde, maar het is wel jazz. En ja, dat hadden we toch een beetje beloofd. Hè hè. Even weg met je rommel. Echt, ik snap nu wel dat hij in de ramsbak wel lag. Siempre que te pregunto que cuando, como y dónde, tú siempre me respondes. quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando pensando por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando, Y así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando. Y así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. Quizás. Ja, ja. Quizás. Quizás. Ja, quizás. Wat is dat eigenlijk? Ja. Ja, natte Kinko. Eh, dat was natuurlijk eh, gezellig. Kerstmuziek, eh, maar dan toch niet. een beetje dat Latijns-Amerikaanse. Zo vieren ze in Latijns-Amerika kerst. Tenminste, in sommige huizen waar ze van Net Cole houden, zetten ze Net Cole op.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 Eh, ik doe even een jingletje tussendoor, gewoon om de ruimte even op te vullen. Hebben we hier deze. Eh, ja, we hebben, hebben een jingletje. Mag ik, een, eh, mag ik van u van de categorie J een jingle? en het is hoog tijd voor eh, een gezellige nieuwe rubriek. Of nee, die rubriek die u al kent van eerdere uitzendingen. En als u hem nog niet kent, dan is de rubriek nieuw, voor u in ieder geval. En de rubriek heet niks minder dan eh, de radio. Even kijken, moet ik even de juiste klanken aanslaan, de juiste tonen eh, aanslaan. Ja, de radio, radio letter. en in deze categorie, deze speciale uitzending, ja, mag ik even geen ruis eh, en ook geen geluid van eh, u. Ehm, ik wil heel graag eh, u introduceren in deze nieuwe rubriek met bordevol, met kerstmuziek in dit geval. we draaien aan het radioroulette tafel. hoe heet dat ding eigenlijk? dat ronde ding op de roulette tafel draaien we aan. En als u weet hoe dat heet, stuur dan even een kerstkaart eh, mag ook een nieuwjaarsgroet wezen, in dit geval natuurlijk, naar Radio 501. Ter attentie van eh, De Volle Maag, uit, met uitroepteken, mag ook wel. Uh, Koepersweg nummer 1, 1624 AA in Hoorn. En in de Radio Roulette zijn we inmiddels al aangeland bij het eerste nummer, het Radio Roulette. It shows us so clearly emblazoned on high. A star with new meaning that Ja, dit is uh, eh, Maren met uh, Savior. Long have the prophets called on us to see the road we must walk on if we would be free. Towards a poor stable, not dark nor forlorn, here neath its mantle the Savior is born. Nou, dit uh, zal weer een mooi gesprek opleveren bij u in de huiskamer. Leuk voor eh, tijdens het, uh, tijdens het middag, het middageten. Ja, gezellig. De vrouw van de timmerman. Nou, hoog tijd om weer even aan het radio roulette. ja? Goed. Ja. Oké, tijd weer voor een nieuw nummer in de radio roulette. En dat nummer heet Substance W. Jeu de cité rival. Cortège du sage. Ja, ook dit gaat over kerst. En u hoort avant-garde. Ja, in de radioletten staan mensen voor veel verrassingen. En dit is dan echte avant-garde kerstmuziek. Ja, en in het radio roulette, de radio roulette gaan we verder. En, ja, en dit is een geweldig nummer. Het gaat over kerst van de Swan Silvertones en het nummer heet Track 4. Are you on the right track? Yes. Ja, het is gewoon Sunday, hè? Het is vandaag zondag. Weer een zondag. Afgelopen zondag was het ook wel zondag. Mm. You find peace there. You joy there. So come on, Lord. You see, oh yeah. when we get there, we gonna Nou, dit nummer hoorde ik nog niet eerder op Radio 501. Track 4. Geweldig hit. Op die cd van de Swan Silvertones. En we draaien weer aan het Radio Roulette. En het nummer dat we krijgen is, ja, Remind Christmas Project. Met het nummer Christmas Every Day. Christmas, the perfect for a little echt een goed nummer om eh, de middag mee door eh, te breken. Iedere dag, wie wil dat niet? Iedere dag kerstmis. Iedere dag lekker gourmetten. Iedere dag kerstkaartjes ontvangen. Oh nee, dat krijg je dan niet op kerstdag. Dus geen post meer. We are food by the glamour. We're blinded by the light. Nou. We are perfect in business, but standing deep inside. Instead of real nou. compassion. Nou, even kijken. Nou, we draaien nog even een paar keer aan het ra radio roulette. En in de radio roulette hebben we nu weer Prepare the Way, O Zion door Ben Elkinson. Kijk, nou dat klinkt al gelijk goed eh, en bekend, hè? La la la la la la la la. Ja, het klinkt mij. Oh, oh, oh, oh, oh. Wat? Nou, het gaat nog anders dan nummer het klinkt wel erg kerstig. Nou, nou, ja, begint er nog wat iemand te zingen of eh, moeten we daar heel lang op wachten? Ja, dat moet ook wel gezongen worden. Het is een gezellig uh, kerst uh, eh, moment. Deze radio roulette. Ja, in de radio roulette gaan we verder met het volgende nummer. By Myron is dit eh, Joshua's Harp. Kijk, dat vinden we altijd leuk bij de volle laag. Harp, harp. vind ik ook heel leuk. Nou. Nou, wel een beetje kansloos rubriek. Uh, hoog tijd dat we weer even een jingle gaan doen. En uh, toevallig nog een brief weer gekregen. Een echte brief, ja, geen kerstkaart. Kijken. Ja, ik had een brief gekregen van Marie de Beauvoir. En eh, die zal jarenlang... Even, even het volgende nummer... Eh, ja? Nou, dit, eh, dit geloof ik wel. Even het volgende nummer in, in de radio En dit zijn de Holly Bears Berry door Jingle Brass. Nou, kijk, dat is leuk. u mag beginnen. Ik, ik ja? Nou goed, dan kan ik ondertussen gewoon even rustig uitleggen. Ja, bij nader inzien, u had niet hoeven beginnen. Nou ja, goed. We doen het ermee. Moet je me denken. Holly Bears Library. Dat nummer dus moet u nooit downloaden. <laughs> Tenzij van kakken voor die houdt. Ja, en dat hadden we beloofd. Dus eh, ja, alle beloftes worden waargemaakt. Ook al had ik dat niet gedacht. Misschien moet ik het toch even wat harder zetten. Ja? Nou, ik ben erg blij met dit nummer. Niet omdat het mooi is, maar omdat het kakofonie is. Jezus. Ja, ik ben verbaasd. Ja? Nou, eh, even kijken. Ik had toch even een brief binnengekregen van Marie de Beauvoir. Eh, die is al jarenlang eh, bestuurslid bij de Rotary Club in Sandpoort Noord. En ze heeft dus een sluipend conflict met medebestuurslid. En wat is die naam? Oh, François van Kuppenveld. Kijk, dat is mooi. En eh, we gaan eens even. Eh, het gaat over een. Oh, het gaat over een eh, speeltuin die in de Armenwijk van Sampo. Heb je daar een wijk dan? Oh. nou, er wordt, ze praten niet meer met elkaar. En ook tijdens de borrel deed ze er erg zwijgen toe. Nou, dat klinkt als een gesneden koek voor de belservice. En in dat kader, ja, ik vind het wel erg leuk hoor, die, uh, die kakofonie. Misschien moet hij hem toch wel downloaden. Gezellige kerstbellen erbij. Ja hoor. Nou, misschien gaan we het komende uur nog even de radio roulette doen. Ja, zo kan hij wel weer. Nou, kijk, ze houden ook gelijk op. Dat is mooi. Eh, want wat kunnen we er doen aan het fatsoen? Dat weet ik niet. Hier in de volle laag rinkelt de telefoon. Ja, die moet ik ook even draaien. Wie wordt er waarover vandaag dan toegezaagd hier in de volle laag? Wie hangt daar aan de lijn? Wel het een bekende zijn. Wie is daar aan de phone? Zegt toe nou waar u werkelijk bent en waar. Waarvoor belt u eigenlijk? Hallo? Wie hangt er aan de lijn? In de volle laag? Hallo? Zegt u het maar. Zullen wij u even doorzagen? Ja, en natuurlijk eh, moet er eh, flink doorgezaagd worden. Eh, en wellicht is het dan even een idee om, terwijl we even contact proberen te leggen, de boel even gereed te zetten. Dus ik zou zeggen, send in the Victorious. Even kijken, ja, we hebben... De eh, belservice, wat er moet allemaal geregeld worden? Natuurlijk een belservice. En dat is natuurlijk niemand minder dan Frans Waas Kuppenveld. Even kijken. Hallo, met Frans Waas van Ja. Belservice. Nou, ja, mevrouw eh, Kupperveld. Ja, met, eh, met wie spreek ik? Wat is dit? dit is, uh, ja, we zitten midden in de uitzending. het is natuurlijk een oh. vrolijk kerstfeest bij deze. Oh ja, ja, dank u. Ja, u ook. Maar, maar meneer, wie bent u? Eh, ja... Oh ja, eh, misschien wel handig als ik mezelf even introduceer inderdaad. Ik eh, ben, ja. ik ben, ik ben de presentator van De Volle Laag. En dat, ah. is, een radioprogramma, ja, dat is een radioprogramma op Radio 501. Dat is een ah. ja, internet, internet springplank voor jong talent. Oh, wat enig. Hè? Vandaar dat u mij belt. U ziet u mij als jong talent. Nou ja, goed, dat is wel lang geleden hoor, maar... Ja, nee, ja, u bent, uh, ja, eh, ja, uh, ja, inderdaad. Nee, nee, ik bel eigenlijk voor volgende. kent, u, kent u toevallig, want ik, ik bel voor de belservice. Kent u toevallig Marie de Bouvard? ja, ja, helaas ken ik die inderdaad. Ja, want mag ik vragen waar, waar u haar verkent? kent? Nou ja, god, ik ken haar van de Rotary, hè. Ik bedoel, eh, ja, zij is eh, ja, een van de andere bestuursleden. We zitten samen nu al een jaar of eh, drie in het bestuur. Dus ja, ik ken haar vrij aardig, helaas, ja. Ja, ja, en, ja de Rotary Club van Zandpoort Noord, inderdaad. wat, ik, ja, wat staat mij een brief geschreven? Want u heeft inderdaad al een, een, paar, tijdje geen contact met elkaar, hè? Klopt dat? Eh, ja, dat klopt. Ja, nee, eh, Marie is, uh, nou ja, eigenlijk, nou ja, ik ben het, Marie denk ik voor het laatst zo een maand of drie geleden gezien bij een borrel. Ja, van de dat was, in Zandvoort de Rotary, inderdaad. Ja, ja. ja. want nou, nee, ja. Er, is, jullie hebben afgelopen, als Rotary afgelopen week, of afgelopen jaar, een, een, een, speeltuin gerealiseerd in de arme wijk van Zandvoort Noord. ja. En ja, en zij heeft dat eh, project een beetje begeleid, hè? begrijp ik. Of hoe kunt u een beetje nou ja, vertellen begeleid, hoe gaat? Ik bedoel, ja, nou ja, begeleid. Ze heeft ze inderdaad begeleid, maar ze is er gewoon mee vandoor gegaan. Ik bedoel, alles leuk en aardig, maar dat was natuurlijk gewoon mijn project. Maar, oh, was het project? Ja, dat was, uw, was mijn project. Ik bedoel, ik had iets op tv gezien met van die novit kindjes Ik denk, leuk, hè, dat weet ik een van de Nederlandse organisatie doet daar dan weer een, of ander, een of ander goed, hè, iets mhm. leuks, vrijwilligerswerk in buitenland. Ja, dat is hartstikke denk, leuk. Nou, enig, enig. Laten we dat in Zandpoort Noord doen, in die arme wijk. Ja, nou, het is toch een heel mooi speeltuin geworden. Het is een heel mooi speeltuin geworden met een paar, eh, paar nou. wipkippen, kliprek en een uh, schommel. Ja, nou, maar weet wel dat het wel mijn idee is, hè. Want ik dacht, leuk voor die stakkers gaan we zo'n mooie speeltuin, eh, speeltuin in elkaar zetten. Dus ik zeg het in de Rotary, ik, ik presenteer het. Ja, nou, iedereen wat, wat, reageert wat, een beetje... Wat, wat ik begreep, dat, dat uw plan een beetje anders was. Nou, mijn plannen zijn natuurlijk veel groter. Kijk, ik had een idee om een, ik had een idee om, om inderdaad een speeltuin te maken, maar meer in de, in de richting van een soort klein pretparkje. Oh, een pretpark. Dat is eigenlijk veel leuker. Dat is veel leuker. Ja, natuurlijk. Maar goed, en... toen, toen opperde, opperde, ik dat in de vergadering. Ja. Maar goed, iedereen reageerde een beetje lafjes. Ja, ze vonden het allemaal niks. Dus ik denk, oké, laat maar varen. Mhm. En eh, wat, wat, denk je? Vervolgens twee weken later komt hij maar in een andere vergadering. Heeft ze hetzelfde plan, alleen een beetje uitgekleed. Een speeltuin voor de armen in Zandpoort. Ik denk, ja hallo, dat is mijn idee. Oh, ze, heeft het gewoon gekaapt? Ja. Oh, wat zij zegt, nou, ik heb het plan eh, heel goed uitgevoerd. En eh, het leek wel een beetje op dat van eh, dat staat hier ook, hè? Dat leek wel een beetje op dat van Frans eh, Maar eh, ja, dat, dat plan, oh. dat, dat, ik heb het fantastisch uitgevoerd. Dus ik snap er helemaal niks van. Maar, maar ze ja. heeft dus ook geen onbesmet blazoen, begrijp ik. Nou, nou zeker niet. sterker nog, allerminst. Ik oh. bedoel, ik denk dat Maria, ik denk dat als je een beetje gaat graven in Marie... Nou ja, als je een beetje gaat graven in Marie's verleden, denk ik dat er nogal meer sluimige zaken boven komt. En als ik oh. Marie zo een beetje ken, nee, oh. ik bedoel, ze neemt, me, ze neemt me zo'n beetje alles af wat me dierbaar is. Pardon, wat heeft ze dan allemaal afgenomen? Nou ja, goed hè. Allereerst natuurlijk dit eh, speeltuinproject. Maar ze speelt natuurlijk wel meer. Oh, dat is, dat is wel een mooie woordspeling. Uh, speelt meer? Ja, wat, eh, wat, ja bijvoorbeeld. ja? dat heeft ze niet verteld. Nee, ja, er staat gewoon in de brief eh, dat, uh, dat u niet bespreekt. Ook bij de borrel dat, eh, dat, ze, eh, dat ze er het zwijgen toe deed. Of dat, dat, u daar het zwijgen toe deed. Want en dat kon ze maar niet begrijpen. En ze wilde dat eigenlijk een beetje uitspreken. Maar ze durft dat dus niet meer zomaar gewoon één op één te doen. Nee, ja, god, ik denk dat, uh, dat Marie eh, alles leuk en aardig, maar dat zich een beetje van het domme houdt. Ik oh. denk dat Marie heel goed weet wat er aan de hand is. Ze heeft één, heeft ze een speeltuin ingekaapt. En ten tweede ben ik er later achter gekomen dat Marie mijn man heeft ingekaapt. Pardon? Wat, wat vind je daarvan? Het is, het is gewoon een beetje een, uh, een snoerie eigenlijk. Het is gewoon, nou ja, goed, het is dat jij het zegt. Ik zou het zo niet durven benoemen, maar het is oh. inderdaad... het is geen nette dame, laat ik het zo zeggen. Nee, nou, dat is toch mooi dat ze weer, eh, mij weer voor het karretje spant eh, in deze. Ja. Ik, eh, ik had eigenlijk voor u moeten bellen. Nou, inderdaad. Ik ben blij dat je dat, ik, dat, dat ik je zeg Wat voor drie dubbeltjes. Dus ja, nee, we krijgen een heel onvredig... Ja, want het is een kerstfeest. En ik krijg een heel onvredig gevoel hierbij, eigenlijk. Nou, ik ook. Nou, jeetje meer. Uh, wat, wat, ja, hoe gaan we dit nou oplossen? Want ik ben natuurlijk wel een beetje van de oplossingen. misschien kunt u hem toch op een of andere manier... Ja, want dat moet uitgesproken worden. Wat, wat is je voorstel? Nou, nou, ja, wat is mijn voorstel? Eh, ik, ik, ik, ik, denk dat Marie maar eens even op de blote knieën naar mij toe moet komen kruipen. Ja, vind ik, ik ook. Eh, ja, toch? En, en, en, door de zandbak in die speeltuin. Ja, zandhappen. Gewoon zandhappen. Zandhappen. Zandhappen, inderdaad. Nou, zandhappen, ja, die sloerie. Ja, ja, dus, dat zegt hij het woord zelf ook. Ja, inderdaad. Ja. U, ja, me gelijk. Ja, gods ja, inderdaad. Ja, nou ja, goed, maar ik vind gewoon dat, dat vind ik wel... ja, en, en gewoon een beetje over de, ja, en dan over de schommel heen leggen, hè, die mooie schommel die ze heeft eh, laten bouwen. Nou, het is gewoon eigenlijk een barrel. Ja. Het is gewoon een beetje een, eh, beetje achter, achter eh, een beetje aftans apparaat. Volgens mij is het nog gewoon tweedehands. Stel toch niks voor? Nee, natuurlijk niet. Wat moeten die kinderen dan met de schommel? Die moeten niks toch? Die moeten gewoon een soort uh, klauter, klauterparadijs hebben daar in, uh, in Zandpoort. Kijk, kijk meneer, eh, die, kinderen, die kinderen van tegenwoordig die zitten allemaal met, met, eh, met iPads en weet ik het wat allemaal. Xbox en, en al die spelletjes. Wat, wat denkt Marie dan? Dat ze, dat ze stijl achterover slaan van, van zo'n van zo'n aftans klimrek? Ja. Kom ja, en, zeg. Eh, het is, het is werkelijk waar bespottelijk. Ik, ik, dit, voor mij, voor mij is het nog geen afgeronde zaak dit. In het nieuwjaar, ik, nou, in het nieuwjaar gaan we hier gaan we hier echt een zaak maken. We gaan die, die Marie moeten maar eens eventjes flink de oren wassen. Nou ja, dat vind ik ook. Dan ben ik heel erg met u eens. En ik, ik dank u enorm voor uw steun. Ja, nee, natuurlijk. Eh, ik bel je prompt eh, voor, de, voor de belservice. Ik denk, eh, ik, ga, ik ga Maria helpen. Maar eigenlijk, eigenlijk heeft, heeft ze ons beiden gewoon bedrogen. Niet alleen uw man meegenomen, ook nog eens keer gewoon de vredige sfeer. Ik ben helemaal, Inderdaad. Ik ben helemaal kwaad. Ja, het kerstfeest is nu gewoon naar de knoppen, naar de manhoeren. Ja, helemaal, helemaal uh, Ja. Nou. Belachelijk. nou, eh, François van Kufveld, eh, bedankt voor, voor, eh, voor deze goede en eerlijke informatie. We gaan, we gaan de, leugens, de leugens die heersen in het, in, bij de briefschrijvers van dit programma, dit radioprogramma, gaan we, gaan we goed uitwissen. We gaan voor, voor, voor altijd uitbannen. Ja, graag. Daar, oh, daar sta ik echt helemaal achter. Ik ben blij hè, dat, wij, dat wij samen aan zo'n goed doel meewerken. Ja, vind ik ook. Nou, dank u wel mevrouw. Ik wens u nog een vredig... wat gaat u eigenlijk eten vanavond? Ik ga, ja, ik ga kalkoen eten. Zeg je een beetje apart, hè. Het is iets voor Thanksgiving. Maar goed, Thanksgiving hebben we niet in Nederland. Dus ik denk, maak lekker een kalkoenetje met de kerst. toch heerlijk? Appeltje erin, huppakee. Appeltje erin. Klaar, aardappelpureetje erbij. Nou, dat, eh, dat klinkt als een heerlijke maaltijd. Ik wens u en de kinderen uh, heel fijn in gezamenlijk kerstfeest. En wellicht dat ik nu nog een keer spreek in zaken deze kwestie van deze leugenachtige Marie de Bouvard. Helemaal goed, je bent van harte welkom en ik wens je natuurlijk ook een hele vredige kerst. Nou, dat eh, doet me deugd. Dag eh, mevrouw eh, van Kuppenveld. Dag meneer, dag. Goed zo, nou dat hebben we ook alweer gehad. nou, dat blijkt maar weer dat, dat briefschrijvers, dat je die niet altijd moet geloven. Want uiteindelijk blijken er allemaal weer gewoon allemaal onwaarheden in te zitten. Wat dat betreft, gewoon een beetje... Ah, nou, nou, maar goed, uh, gaan we van jingle, want we zitten minder in eh, de jingle bells, eh, jingle all the way. En we hebben nog, volgens mij hebben we nog een pauzemuziekje. Hebben we nog een pauzemuziek? Ja, we hebben nog pauzemuziek. Ehm, even kijken. natuurlijk hebben we hier jingle voor de pauzemuziek. En, want we hebben nog pauze op te vullen, ruimte op te vullen. En komende uur komen er nog meer jingles, want ja, we hebben gewoon te veel geluld en te weinig gejingled. We moeten even wachten, nog eventjes geduld. De, de, de, de, die moet ter gevuld. Dan volgt er op een plaatje, dat hoort zo deze week. En als die dan voorbij is, dan... Wat? wat, wat? Ah, dan nog op het plaatje. Dat ene plaatje voor uw hoofd. Dan zijn we straks weer bij u, dan zijn we straks weer bij u. Dat is bij deze dan maar weer beloofd.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 It's Christmas. With goodies on his sleigh. It's Christmas. It's And Santa's on his way. Oh, it's Santa is onderweg. We hope you have a brilliant day. Happy Christmas. Ja, inderdaad, met de smelten van de Noordkap. Uh, de Noordpoolkap. Hoe oh, heet dat nou? Noordkap? Is dat nou een Noordkap of een Zuidkap? Nee, een Noordpool. Met de smelten van de Noordpool eh, is de kerstman natuurlijk eh, druk onderweg. Eh, want die moet daar natuurlijk vertrekken. Zo gebeurt dat. in ieder geval was dat de plaat voor je hoofd van deze week. En dat is leuk hè, dat het dan een kerstliedje is. En wist u, wist u, wist u eigenlijk wel wie dit, wie dit, wie dit zong? Nee, nou de credits gaan geheel naar de credits. Even kijken. En dan heb ik hier een lijst met liedjes. En dan heb ik ook een lijst met liedjes op een single... En die single is verschenen in het jaar 1994 op Taurus Records. En eh, ja, eh, alle klachtenbrieven moeten dus gericht worden aan Taurus Records. Eh, en die kunt u bereiken op fax. U kunt faxen naar 023 29 3724. En dan moet u zelf nog wel even het omnummerapparaat erbij brengen. Want sinds 10 10 1995 moet u omnummeren naar 10 cijfers. En dit is dus nog een oude nummer. Wat ik nog even herhaal is 023 29 37 24. Towers Records voor al uw wansmaak. En het nummer dat we nu gaan draaien is niet voor niets nou wansmaak. Het is namelijk wansmaak, gedraaid in de volle laag. En het nummer heet Excelsis DO. Nou, dat begint goed, maar het eindigt heel slecht. verder met het goede oude onderdeel, de Jingle Bells. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingles all the way. Uh, recentelijk hebben we natuurlijk een nieuwe eh, rubriek geïntroduceerd in het programma uh, eh, Opera Kritiek. En die wordt gepresenteerd door Chiara Giuliano. En eh, we hebben hier een opname van eh, de jingle. En ja, die jingle mag natuurlijk niet ontbreken in dit eh, fantastische oeuvre dat we inmiddels hebben opgebouwd de afgelopen jaar. En het is een hele hoogwaardige jingle, want hij is geschreven door Kiara zelf. Bent, bent u klaar voor? Ik ben er klaar voor. Stop, ja. start hem in. moet ook in één keer goed, hè? Want ik moet hem kunnen hergebruiken. Ja, we moeten niet doorheen gaan zitten praten. dat is niet zo'n probleem. Oké. Moet het niet doorheen praten? is het nog ergens op gebaseerd? Of, nee, je moet het niet, moet het niet doorheen... Um... Ja, het is, het, de muziek komt van uit opera Carmen. Ah. Dat, ken, kennen jullie toch wel? Ja. Jullie zijn dat niet zulke cultuurbarbaren? Nee, Carmen, nee, nee, dat van Bizet. Nee, dat doe ik niet. Uh, uh, ja, uh, dit is dan een nieuwe rubriek. Ja. Um, ja? In het kader van zwaar klassiek volgt hier mijn opera-rubriek. Waar ik mijn kennis van muziek deel met het radiopubliek. Weinig mensen zijn echt bekend met deze vorm van echt klassiek. Dan blijft het wat de boer niet kent, al is het wel potentieel publiek. Met mijn meningen in de hand breng ik de opera aan de man, zodat ook ik met mijn verstand de talenten verder helpen kan. Is het mijn smaak of is het niks? Iets dat mij raadt of slaat de plank hier mis? Wordt het gekraakt of krijgt het lof? Als het mijn zegen heeft, dan is het tof. Of is het niks? Iets dat mij raakt of slaat de plank hier mis? Wordt het gekraakt of krijgt het lof? Als het mijn zegen heeft, dan is het tof. Ah, de nieuwe radioweek van Chiara Giuliano op Radio 501 over opera. Ja, en zo werd die nieuwe rubriek geïntroduceerd met een heel lang voorgesprek en daarna ook een nagesprek. En de jingle gezongen door Chiara zelf. All I want for Christmas is... Wij zijn in ieder geval, we wensen jullie hele fijne feestdagen. Oh, nou hoor. Prettige kerstdagen. En een gelukkig nieuwjaar allemaal. Oké, nou dat, eh, dat is weer eh, mooi dat we dat eh, meekrijgen van de mensen. Gaan wij hier verder met muziek? Oh ja, is dat zo? Ja, het leek me leuk om even cashmuziek te draaien. En dan gaan we het komende uur gewoon alleen maar echte kerstmuziek draaien. Maar dit is nog even gewoon ouderwetse cashmuziek. Lekker cashje. how to cry. And I showed the clouds how to cover up a clear blue sky. And the tears that I cried for that woman are gonna flood you, big river. And I'm gonna sit right here until I die. I met her accidentally in St. Paul, Minnesota. And it tore me up every time I heard her drawl southern. Then I heard my dream, went back downstream, cavorting in Davenport, and I followed you, Big River, when you called. St. Louis later said she's been here, but she's gone, boy, she's gone. I found her trail in Memphis, but she just walked up the bluff. She raised a few eyebrows and then she went on down alone. Now won't you bat it down by Baton Rouge, River Queen, roll it on. Take that woman on down to New Orleans, New Orleans. Go on, I've had enough. Dump my blues down in a gulf. She loves you, Big River, more than me. Oh. cover of a clear blue sky. And the tears that I cried for that woman are gonna flood you, big river.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 Ho, ho, ho. Engelen. Kerstbal. Piek. Kersttomaat. Kerstboom. kerststek, Kerstborrel. Kerstmarkt. Kerstmuziek. Kerstavond. Kerststukje. Kerstroos. kerstdiner, Kerstavond. Kerstdag. Kerstgeschenk. Kerstroos. Kerstmis op jouw radio 501. 1. Dit is Radio 501. De volle laag. Lucien Geefkens. Geefkens? 501. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Wat? Ho, ho, ho. Nee, niet doorgaan, doorgaan, doorgaan. Eten, eten, eten. Het is alweer de halfvolle maag. Eh, en daar hebben we een jingle voor. En daarna gaan we gewoon gezellige kerstmuziek draaien, mensen. Het komt helemaal goed. Ben je er klaar voor, voor nog een uur vol vermaak? Amusement en verstrooiing in de halfvolle maag. Op je computer of de kersttafel. Ieder geval 501, hechte muziek, hechte radi, radi, radi, radi, radio, piano, blaasinstrumenten en drums. Komen allemaal voorbij hier in de halfvolle maag. Met je bord op schoot en, de vlezen op het gourmet. Je schrikt je toch dood, wat een halve zo Veel herrie, zo luidt het devies hier. Op jouw radio, zo op je troggelhommelvlies. Dacht je even rustig, ontspannen te dineren. Ja, dat is dus niet waar vandaag. Eerst zon bier in de volle, volle, volle, volle, volle, volle maar. Nee, het wordt echt niet mooier. Ken eten, je kan klooien. Je kan natuurlijk ook gewoon een pannetje op het vuur gooien. Hij zit te klooien, wat zou je met platen te gooien. Dit is waar je het mee moet gaan doen. De volle laag, half volle laag, half volle laag of 501. Ja, hè, welkom in deze speciale kerstuitzending van Radio 501 De Volle Maag. Ja, inderdaad, De Volle Maag. U hoort het goed. Hij is nu nog half vol, maar straks is hij helemaal vol. En dat als je al begint aan het eten van vanavond, dat is toch wat. Zit je daar met je volle maag? Goed. U zet natuurlijk de radio aan, dus dan krijg je dat. Wat kunnen we vandaag allemaal verwachten? Natuurlijk allemaal gezellige kerstmuziek voor mensen die wat minder van kerst houden. Eh, mensen die eenzaam zijn. Kerst, kerst in de hemel. Eh, stille nacht. Toyland over leuke speeltjes die je kunt krijgen. Eh, in een rechte lijn dansen. Zwarte magie. En natuurlijk Nobody Knows You When You're Down and Out en een gezellige potpourri. Maar we zullen natuurlijk altijd beginnen met de geweldige klassieker Falala, maar dan in andere vorm groter. Eh, namelijk het nummer Go Tell It On The Mountains. Go Tell It On The Mountains. En dat gaan we even gezellig noteren op een papiertje. Speciaal voor u, hier op deze kerstvooravond. Eh, ja, het is Aaron McCune trouwens. Eh, van de Fuck That anti-kerst CD. is niet helemaal normaal. Ik hoor het het hem maand. Dus. This 25th of December We celebrate the birth A great man among us Spreading disciples o'er the earth kings are kings, but takes no crown. In power, he has no match. We follow him gladly and walk his saintly path. Go tell it on the mountain over there. flesh and blood we cherish. God made a man in sport. The top of the heavenly lineup, the first in each day's score. A thief that we will honor and in praises glory be. Tell it on the mountain over there. sacred steel she played. She grew up to be country, and in that we all take pride. But if loving her is wrong, then I don't wanna be right. it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain. Zijn nummer kan je natuurlijk niet achterblijven. Dan krijg je kerst in, in de hemel. En Monty Python heeft daar een liedje over geschreven. Christmas in Heaven heet dat chanson.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 It's Christmas, it's Christmas in Ja, en voor niemand is het echt zo heel vrolijk zoals het op tv is. Maar soms mag je wel even dromen. Maar uiteindelijk komt het altijd neer dat je weer alleen bent met kerst. En dan is hier het troostende woord van Arling en Cameron. Met het nummer Lonely Christmas. Ik ben Gerard. Radio 501 is te gek, want jij luistert ernaar. Gerard zit er niet zo doorheen te houden. calling out your name in the night, in the cold and quiet night. It's a lonely Christmas where I. Are you traveling highways where I? traveling the skyways. Are you coming home tonight? Don't let me wait another night. It's a lonely gaan we nu het potpourri zeggen van bekende Sinterklaas kerstliedje. Ja, die hadden we aan elkaar gepotpourri zegt. Want, want one, two, de hadertjes lagen bij nachten. Zij lagen bij nacht in de zak van Sinterklaas. Sinterklaas, Sinterklaas. De zak van Sinterklaas. Oh jongens, jongens, het is een dennenboom. Oh dennenboom. Kom maar binnen met je knacht. Want we zitten allemaal even in mijn schoentje. Ga wat in mijn laasje. Dank u voor deze blijde morgen. Trippel, trappel, trippel, klop da kendra hat wie klopt da kendra hat vi sikta sagjes tegen het goddelijk kind. Herder slaat uw vis, ga mij. Het is geboren, het goddelijk kind. Herder slaat uw vis kapontje. Gooi wat in mijn jingle bell, jingle bell, jingle all the way. na na na na na na. na hij zaait nog stil, susu en kruid. Sinterklaas, Sinterklaas, als je komt in de stad, dan kan mij adres door, stuur maar wat. Sinterklaas, Sinterklaas, als je komt in de stad, dan kan mij adres door, stuur maar bannen, bannen, bannen. Gooi wat in de legge, legge tonnen, gooi wat in me, wist ik het maar. Hier zat het dat haver. En dat stroo voor het kinderkar geboren op aard. Aas zijn kandaka geboren op aard. Het kwam op de aarde en droeg al twee katsenballen in de nat. En later van bank had. Oh, kom maar eens lief vlekkentje met goud in het haar. Sluimert een hemelschoontje. gooi wat embalage, dank u kende kater. Hij zei nog stil, susu en krijgt niet meer. Zo. Nou, inderdaad inderdaad. jullie nu toch helemaal in de Sinterklaas. Eh, ja, zeg, ze, ze, ze, zijn vinger en je, ze nemen je hand. Eh, Theo en Theo waren dat natuurlijk met uh, dat bekende of onbekende potpourri. En eh, zo hebben we dat ook maar weer gehad. Een potpourri. En dat was nog eens betere potpourri dan dat uh, wankelijke eh, en walgelijke ding van cadeautje hè, van Taurus Records. U kent hem nog wel. Het noemen niet waard, maar toch doe ik het. Excelsis DO. Echt, uh, ja, banaal op het bananen af. En daar heeft u allemaal naar zitten luisteren. Op Radio 501. En nu even muziek waar u iets meer uw best voor moet doen om daar nog iets kerstigs uit te halen. Maar zit erin? Het is een single en het is een sample. En veel meer van dat soort dingen. En het is gezellig. Gezellig eh, met veel reverb. En natuurlijk een carouselgevoel. En dat is iedereen wel met kerst. Kerstcarousel. Straks weer de radio roulette. Maar dit is La Boutique Fantastiek met You Better Watch Out. oosten. Vandaar dit, dit element, wijzen wijze uit het oosten. Op drie kamelen. Waren we nog koningen, geloof ik? Drie koningen, waren er drie? Ja. Dat is in januari, hè? Drie koningen. 501 schuift graag bij u aan. Van het restaurant dat wij vroeger hadden gekend, was alleen de naam nog over. Boven de ingang brandde een elektrische lamp die een paarsachtig kil licht wierp op de afgebladderde veranda en het gietijzeren sierhek Het orkest. De met zweet bedekte gezichten, glansden in het schemerlicht. En het was alsof de geschilderde paarden de plafonds tot leven waren gekomen. De lampen leken meer licht uit te stralen. En opeens, als van ketenen losgebroken, stortte de zaal zich in een nieuwe dans. Jonge lieden met uitgeschoren nek, schrijvers met bakkenbaarden en schoudervullingen, regisseurs, kroegmeubilair en genodigden cocotte. Eva cocotte. Filet de perche. Filet de perche. Eva cocotte. Eva cocotte. Filet de perche. Drijvend in het zweet, torsten de kelners beslagen vierpullen over de hoofden en schreeuwde hees. Dronken lokken vroeg om sigaren en in de spiegels, in de troebele waterige afgronden, weer kaast iets onheilspellends. Aan hun lippen zie ik dat ze het nog weten. Het zou filet de vers en eva Nee, roti salparij, gebraad zonder weerga. We nemen een olijf, die olijf gaat in een vijgensnip. We snippen een ortolaan, de ortolaan in een leeuwerik. De leeuwerik in een lijster, de lijster in een kwartel. De kwartel in een kiviet. de kiviet in een goudbevier. De goudbevier in een patrijs, de patrijs in een houtsnip. Je de houtsnip in een taling, je taling in een parelhoen, je parelhoen in een kip, de kip in een fazant, de fazant in een kalkoen en dat allemaal in een trapgal. mocht u nog eh, niet weten wat u vanavond gaat eten, filet de pêche, daar zit toch uh, eh, vispaté, uh, eh, visfilet. hij noemde ook allerlei vogels en ook die ene snip, de houtsnip, die moet je niet bereiden als je in de wereld daardoor zit. Sowieso moet je die niet bereiden, want het is een beschermde diersoort. Maar dan krijgt de hele wereld over je heen. Dat hebben we natuurlijk afgelopen jaar gezien. We hebben nog te weinig terugblik. En eh, wat dat betreft eh, zou ik u nog willen herinneren dat we onlangs, en hebben we het al vier dagen geleden, nog eh, de hele apocalypse hebben overleefd. Het is toch wonderbaarlijk hoe dat is gegaan. Ongelooflijk. Ik wil er toch even aan herinneren. We hadden met 501 natuurlijk de Apocalypse 21. Die volgens al eindeloos leek door te gaan. Want de wereld bleef bestaan. Hier, op 501, komt nu een liedje over de kerst uit Amerika. Over de hele oceaan heen. The holidays are here. And we're still at war. Pilgrims in the parking lot, arteries clogged with blood clots, pushing through the aisles of department stores. Neon crosses and Christmas lights, credit card debts and brand new bikes. The holidays are here and we're still at war. The rabbi reads from the testament, the banker gazes at the year's investment. Salvation Santa solicits for the poor deception of democracy, the philanderings of faux foreign policy. The holidays are here, and we're still at war. Smoggy skies and fixed elections, and justice strikes from all directions. People with their backs against the floor. Looking for someone to set us free king with fists like Muhammad Ali. The holidays are here, and we're still at war. Mother knows what is best for you, even though it's hard to listen. Your father knows he can count on you, though couldn't count on him. Christopher Columbus knew Vasco da Gama and Magellan too. The prophets of oppression grow like never before. All hail to the capitalist thief, and mourn your lost ones and cover our grief. The holidays are here, and we're still at war. Hurricane waters ravage southern towns, and black and brown people are left to drown while the White House and the Emergency Management Agency ignores. Victims seek shelter in the Astrodome, and the National Guard says, Don't go home. The holidays are here, and we're still at war police officers, hassle the homeless, domestic disputes, alcohol and violence. The jailhouse opens wide its door. A corporation cuts a million employees, and the factory is moving overseas. The holidays are here, and we're still at war. Our mother knows what is best for you. Even though it's hard to listen, your father knows he can count on you. Though you couldn't count on him, Jesus sheds another tear into a sea of 2,000 years into the eve of a new year once more. Tears of joy, resolutions, sorrow, toast to health and wealth. Tomorrow the holidays are here, and we're still at war. Religious wars and domination, world trade and globalization, the prices of petroleum soar. Lonesome churches are packed with sinners, non believers, and new beginners. The holidays are here, and we're still at war. Say a prayer for the less fortunate, prisoners and soldiers you never have met. Understand what it is they're fighting for. Say a prayer for your enemies. Say a prayer for the victims and their families. The holidays are here and we're still at war. Yes, the holidays are here and we're still at war. Ja, dat was Brad Dennen. En dit is eh, Chris met Laurens. En eh, Chris en Laurens hebben een liedje geschreven over de andere kant van kerstmis. Laurens houdt van kerst, maar Chris helemaal niet. Nee, kan toch? Oh, is het andersom? Nou ja, eh, zoek het even lekker uit. Het gaat toch om de boodschap? Gaat er niet om ze eten? Gaat er om de muziek? Ga lekker eten gewoon. Ga, gewoon een gourmet tafel neerzetten of zo. Children safely tucked up in their bed. Well, the Christmas time is here to bring us all good cheer. Make damn sure you get home on time. I wish that every day could be like Christmas.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 Tell me, Lawrence, what's your problem with Christmas? Well, it's a big waste of money to start off with. But there's so much going on, and it brings people together. Yeah, like those phony alcoholic Santa Clauses in their smelly outfits.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 Let the family fights appear. Next year it will be back again. I wish that every day could be like Christmas. Well, I wish there'd never be another Christmas. I wish that every day could be like Christmas. Oh, well, I think I'll be leaving right. See you later, Chris. Oh, sorry about your Christmas tree. Well, see you later. Sorry, didn't mean that. Okay, I'm sorry. Sorry for that. Sorry for all that, people. So this is the end of the world after Wat? Oh, uh, eh, eh, waarom, waar, moet u, waar, moet die euro? Eh, wat? Oké, okay, ja, dat was een soepsappig liedje, dus dacht ik, gooi er even wat overheen. en dan gaan we daar met een ander liedje die niet zo soepsappig is als die ander. Maar het is wel eh, over later op de avond, als je wat meer hebt gedronken en dan gaat meedansen op de kerstmuziek, dans je dan nogal in een rechte lijn. Katie Hertzig heeft daar een chanson over gezongen. You offer your hand, so I hold on to you. We walk to the floor. but I'm not so sure that I wore the right shoes. Now that you have me here, am I who you hold so dear? Be careful with me. Cause time can be such a tease, and love can be who you leave. as bright as an aging star. Now that you have me here, am I who you hold so dear? that you'll never slip away. Oh, I can't love you more, but I'm not so sure it's enough to have. En zo word je weer in midden in dat sfeertje gestrokken dat je zo nastreeft op zo'n kerstavond. En eh, om de sfeer even compleet te maken, komen we even met een chanson uit eh, Schotland over eh, Rudolf de rode en roodneuzige. Rudolf de roodneuzige. En hij is toevallig ook een, een rendier. En hij, heeft een, hij is verliefd. En heeft daar een liefdesliedje over geschreven. En het wordt uitgevoerd in dit geval niet door Rudolf, maar Robert het rendier. Robert Wilson, My Love is Like a Red, Red Nose uit Scotland. Maar het gaat dus eigenlijk over Rudolf, hè, want het enige uh, eh, rendier met een rode neus. Oh, my love is like a red, red een nummer geschreven door een artiest. En die artiest eh, was natuurlijk eh, geïnspireerd door Rudolf de red Nose Reindeer. Ja, My Love is Like a Red Red Nose was dat nummer. Ik ben Joost Botman. Ja, wat doe je nou weer? Je luistert naar 501. Oh, ja. Oké, nou dat is duidelijk. Dan weet ik dat weer. En dan weet u dat ook thuis. Terwijl u zich nog steeds op aan het maken bent voor dat eten. Dat heerlijke schransfestijn wat vanavond gaat plaatsvinden bij u thuis. Tenzij u eh, aan het vasten bent en in een eh, glazen huis zit of zo. Is dat nog? oh, zijn zo, eh, oh, ik hoor net dat ze er net weer uit zijn. Oh, ik, ik moet even het nieuws in de gaten gaan houden, zeg. Pot voor drie dubbeltjes. Nou, hoog tijd voor hedendaags talent. Want ja, Rudolf die gaat al een paar dagen dagjes mee. En ook die Willy, die gaat ook al een paar dagen mee. Maar Steven Kellogg, bekend ook van de, de, het ochtendontbijt. En de, en de Sixers hebben het nummer geschreven My Old Man... En ook dat zenden we uit op de radio, zoals je merkt. Looking through the attic and I stumbled across The thoughts I never knew you had Notes that fill the pages of the books that you read Words I wish you would have said like school will never matter half as much as they say. The trains are for the good and bad. And happiness depends on how you handle the day. And love is really sort of sad. When I see the sun sinking low on the southwest horizon. And there's no use in lying the way I see it. Cause inside I'm turning red Like an F from the 60s Like a page from the history in my head My old man everyone's talking, and everyone's talking right now. And I see the sun sinking low on the southwest horizon, and I can see that you're dying, and you should know. But inside I'm turning red. You're an amp from the 60s You're a page from the history in my head. My old man, my old man, my old man, my old man, my old man. Ja, my old man. Nou, niet die van mij. Misschien ook niet van u, maar wel die van uh, meneer Kellogg. En eh, ook oude mensen kunnen Kellogg's eten. Cornflakes om van te smullen. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon een eigen merk nemen of een ander merk dat toevallig in het goede schap staat. Verder met een nummer over sneeuw op een heuvel. En het is geschreven door een aantal mensen die uh, hun, hun, spoor hebben verdiend in het volkgebeuren. Of dat terecht is, dat eh, kunt u natuurlijk afvragen. Maar het gaat hier om de mensen Bill Bourne, Jasmine Olhauser, Wickham Portjes. En natuurlijk mensen. Maar dit is het Bob-ensemble. En eh, ja, wie de Bob is, eh, dat kunt u zelf beoordelen. Dus hier op Radio 501 is dit Snow on the Hill. Ja, ik weet eh, ik, ik, ik heb nog geen heuvel gezien de afgelopen dagen. Dus het kan best zijn dat die sneeuw daar niet ligt. Maar in dit nummer wel. Wat voor weer is daar buiten? Kijk even gezellig naar buiten en uh, staar in het duister. There is snow on the hill. It does not snow every day. I'm just lucky, I guess, that I see it that way. As I lay in my bed. I see the crack in the wall. It's just opening up to the beauty and all. And the storm. the Russische volks uh, eh, kerstmuziek. Daar zaten wij gaan het op te wachten. Dit nummer heet... Eh, Onduidelijk, maar goed, eh, geniet ervan. Want Russische kerstmuziek is zeldzaam. aan het eind van het uur. Ik dacht uh, allemaal van die slappe, slappe hap. Ja. Uh, ja, en zo komen we weer eh, aan het einde van een heel uur, of twee uur zelfs. Eerst uur natuurlijk met de welbekende Jingle Bells. En inmiddels eh, is eh, mijn zeer gewaardeerde collega Barry al binnen. En Arie had muziek ook al aankomen met, eh, met een mooie witte fiets. Dat is leuk hè, met een witte kerst. Die misschien niet zo wit is als u had gewenst. Maar Barry en had, met een speciaal programma. En terwijl u dus luistert naar... ja, ehm, ik moet ook een lijst bijhouden van alle nummers die ik draai. En dit is bijzonder lastig. Dus ik ga straks even vragen aan Barry of hij het kan lezen. Eh, dat, ja, de Cyrillisch-schrift. toch lastig. Nou, ik eh, zou zeggen, fijn dat u er nog bent, hè? Na die uh, apocalyps. Het was een hele gebeurtenis. We zijn er allemaal wijzer door geworden. En eh het voelt zich zo heerlijk opgeruimd nu. Heerlijk. Uh, zes uur. Ja, sommige mensen beginnen dan in één keer met eten. En sommige mensen beginnen dan... Eh, ja, eh, Barry en Ariadne te luisteren op Radio 501. En zo komt er een eind aan de volle maag. We zitten vol. Ja, is het anders dan een magere laag. maar in dit geval is het gewoon een maag. En uh, we dan even tijd voor eh, Exodo bij Alberto de la Roja. En dan wachten we even tot de reclame zijn intrede doet. Hier op Radio 501. Terwijl we nog even luisteren naar de schitterende, uitgevoerde chanson op Radio 501. En in het kader van mush mush mush mush moes, is dit nog even oei, oei.